Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders, Dylan Jesselgus, Pieter Omtzigt en ook Caroline van der Plas... worden waarschijnlijk allemaal niet de nieuwe premier. Haagse bronnen zeggen dat dat is afgesproken tijdens de formatiegesprekken. Politiek verslaggever Lars Geerts vertelt waarom. Dat heeft te maken met dat deze vier partijen streven naar een extra parlementair kabinet. Een kabinet met een lossere band met de Kamer. De bedoeling is dan dat er in dat kabinet ministers komen te zitten... die een grotere afstand hebben tot VVD, BBB, PVV en NSC. En dan past het niet om één van die vier eh, partijleiders in dat kabinet te zetten als premier. Ook zouden de leiders van de vier partijen die aan het onderhandelen zijn geen minister worden. Ze blijven in de Tweede Kamer zitten. In Eindhoven laat de brandweer nog een paar uur gecontroleerd gas ontsnappen uit een gasleiding die vanmiddag op springen kwam te staan. Het gas dat uit de verzakte pijp komt wordt meteen verbrand. Dat duurt tot minimaal 9 uur en tot die tijd blijven de A2 en de A67 bij Eindhoven dicht. Gewapende mannen die vorige week bijna 300 kinderen en schoolmedewerkers ontvoerden in Nigeria... eisen omgerekend ruim 570.000 euro losgeld. De kidnappers dreigen alle slachtoffers te vermoorden als het bedrag niet binnen twee weken binnen is. Massa-ontvoeringen zijn al jaren een probleem in Nigeria. Er komt definitief een Europese AI-wet. Het Europees parlement heeft daarmee ingestemd. De wet moet ervoor zorgen dat er duidelijkere regels er komen rond kunstmatige intelligentie. Dat zegt deze Europarlementariër. Wat je gaat merken is eh, dat je altijd eh, transparantie hebt over dat je met een chatbot praat. Dat is heel eh, direct. En ook dat, ehm, dat er bijvoorbeeld als er deepfakes zijn gemaakt... Hè, daar maken mensen zich natuurlijk ook veel zorgen over richting verkiezingen dit jaar. Ehm, dat daar ook altijd moet opstaan dat, ehm, dat het door AI gegeven is. Dus je gaat veel meer doorhebben eigenlijk als, als persoon in de maatschappij wanneer kunstmatige intelligentie en algoritmes worden gebruikt. Ook wordt het verboden om AI te gebruiken, voor het op grote schaal verzamelen van beelden voor een gezichtsherkenningsdatabase. Het weer, het blijft droog. Vanavond en vannacht klaart het ook op. En dan krijgen we morgen een lekker lentedagje. Aardig wat zon dan bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Knopen de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud nog op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. Het wegdek is daar in een slechte toestand.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 Mocht je die nog niet herkend hebben. Ik zei het al, de digitale brievenbus. Een duet tussen Brandy Bellen en Jay Eric. Ze komen allebei uit Amerika. En dit is hun duet I'll Never Stop Loving You. Time's never wasted. When I'm wasting all my time. south can't get along. That east is east and west is west. And being first is always best. But I believe in love. I believe in babies. I believe in those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. believe in magic nights That black is black and white is white That Superman and Robin Hood Are still alive in Hollywood That gasoline's in short supply The rising cost of getting by But I believe in love I believe in old folks I believe in children I believe in you I believe in love I believe in babies I believe in mom and dad And I wat is dit mooi toch? Mooi Of niet Joop? Ach, heel mooi. Hartstikke mooi. Don Williams, I Believe in You. Echt zo'n stem die je vanaf de eerste noot herkent. Ik heb nog wat bluegrass voor je klaarstaan. In 2010 bracht Joe Diffie zijn album Homecoming, de bluegrass album, uit. En op dat album staat dit nummer, Stormy Weather Once Again. En daarna Chris Lane en Fix. mask in a gray sky cry. Don't know where all that sunshine went since you said goodbye. Crashing wave from an ocean blue, scattered footprints of the love we knew. Thunder shook me from deep within. Stormy weather once again new place to stay tonight. I hope that all your sunny days won't bring tears to your eyes. How much lonesome can the wind blow in? How much sadness can a gray sky cry? Don't know where all that sunshine went. Stormy weather once again. New Country. Chris Lane was dat met Fix, zijn eerste grote nummer 1 hit. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En daarvoor gaan we voor het origineel in 1977. En voor de tweede versie die ik van dit nummer heb uitgekozen... gaan we naar 1982. Het was in 77 Crystal Kale die het voor het eerst opnam. En sindsdien zijn er aardig wat artiesten die dit nummer op de plaat hebben gezet. Waaronder andere ook bijvoorbeeld Dolly Parton. Maar ook de Nederlandse formatie Tulsa. En die hoor je als tweede. Eerst dus Crystal Kale en daarna Tulsa en Don't It Make My Brown Eyes Blue. Dit is de Nashville Spiegelplaat. don't know when I've been so blue. Don't know what come over you. You found someone. And don't it make my brown eyes blue. long anything But don't say goodbye I didn't mean to treat you bad Didn't know just what I had But honey, now I plaat. Crystal Gale en Tulsa. Twee keer de National Spiegelplaat. Don't It Make My Brown Eyes Blue. En wat we de volgende keer hebben, ja, dat blijft natuurlijk een verrassing. Of heb je een suggestie, mag je dat altijd mailen naar info.nashvilleradio.nl We gaan naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Canada. En voor muziek van een artiest die al vaker bij ons op de playlist stond. Zijn naam is Dan Washburn en dit is zijn nieuwste single, Diesel Barn. It's been a while since I've been home. Mom and dad still on the farm. It stands quietly alone, this old barn. Went for a walk, took it all in. Pretty good shape for the shape she's in. Wouldn't take much to work again, this old barn. Weathered wood with a silver shine. A farmer's pride back in its time. The favorite place to go and hide, this old barn. It held more than straw and hay kids we'd go to play A lot of black back in the day in this old barn It holds a lot of memories It's not hard for me to see How I could always find some peace in this old barn I first laughed and cried and kissed. Amazing how much I have missed. Remembering life well lived in this old barn. Withered wood with a silver shine. Farmer's pride back in its time. The favorite place to go and hide. This old barn. It held more than straw and hay. Where as kids we go to play. A lot of life back in the day so hard My favorite place to go and hide, this old barn. It held more than strong hay, where as kids we go to play. A lot of black back in the day, in this old barn. That old haystack's calling my name, in this old tuning in with Nashville Radio Show. now. Bluegrass time was dat met haar bluegrass versie van een van haar grotere hits, Born to Fly. Ik heb nog een digitale brievenbus voor je klaarstaan en daarvoor gaan we naar Australië. En dat is de nieuwste single van Flint Steel featuring Ashley Lewis. Dit is Broken. reflection as the rain falls down As my heart lies shattered on the dampened ground I miss you so much, now I'm all alone This heart is battered, bruised and broken This heart is lost without your love to keep it strong I don't wanna be broken just wanna be complete and whole again Need you back in my life to show me love Hold me like you did before I don't wanna be broken I want somebody put the pieces back together again naar Nashville. Yeah! seen the inside of a bar room, or listen to a jukebox all night long. But I see these are the things that bring you pleasure. So I'm gonna make some changes in our home. I've heard it said, if you can't beat 'em, join 'em. So if that's the way you've wanted me to be, I'll change if it takes that to make you happy. From now on, you're gonna see a different me. Because you're good girls are gonna go bad. I'm gonna be the swingin'est swinger you've ever ought to be glad, cause your good girls are gonna go bad. I'll even learn to like the taste of whiskey. In fact, you'll hardly recognize your wife. I'll buy some brand new clothes and dress up fancy for my journey to the wilder side of life because you're you like We gingen naar 1967 met Tammy Wynette en Your Good Girl's Gonna Go Bad. Nou, dat ze soms bad was, dat weet ik eh, sinds dat we de... Ja, wat was het ook alweer? Het was echt een docu-serie, Joop. Hoe moet ja, die docu-serie van George eh, Jones en Tammy Wynette. Ja, precies. Als je ergens even de kans hebt om die serie ergens te vinden... moet je dat zeker gaan kijken Absoluut. als die liefhebber Want dat geeft je ook een hele andere kijk op Tammy Wynette. En, zeker ook op George <laughs> Jones. Absoluut, zeker weten. Echt aanrader. Een echte aanrader is ook het Spotlight album. En daar heb ik al in het eerste uur twee nummers van gedraaid. Het is het vierde studioalbum van Deborah Allen. En dat heet Delta Dreamland. Je hebt nog van mij te goed Emotional Moon en Two Shades of Blue. Dit is een Nashville Spotlight album. The moon is magic. It's wreaking heaven on my emotions. I feel a fire. A strange desire. I'm not believing the spell is weaving around my senses. dat waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album Delta Dreamland van Deborah Allen. Nu gaan we naar een formatie die bluegrass en folk maakt. Het zijn broer en zus David Bingham en Jenny Hayes Kurtz. Ze noemen zich Brothers in the Hayes en dit is Sitting in the Rain. Oh, I'm just sitting in the rain. country up in here, and we're proud of it. even naar Canada voor New Country van Megan Patrick en My First Car. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan en dan is het alweer voorbij voor deze week. Eerst The Steel Wheels en Sing Me Like a Folk Song. En daarna Miranda Lambert en Baggage Claim. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week en je ook weer bedankt. Doei! In my dream, there's no worry in my hope. There is no hurry, hold yourself Is naar Nashville.